Vijf uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. En verontwaardigd over het klonen van honden in een nieuw tv-programma van BNN. In dat programma wordt een 12-jarige bulldog uit Rotterdam genetisch gekopieerd. De Nederlandse Federatie Dierenopvangorganisaties vindt het klonen op bestelling een bizarre ontwikkeling. En wijst op de asiels die vol zitten met honden die soms jaren moeten wachten op een nieuw baasje. Ook het CDA, D66, PVV en de Partij voor de Dieren zijn fel tegen het klonen van dieren. In Venezuela loopt de politieke spanning op nu de oppositie president Maduro voor de rechter wil dagen vanwege minachting van de democratie en de mensenrechten. De aanleiding is een besluit van een Maduro-getrouwe rechter om de oppositie te verbieden om een anti-Maduro-referendum te organiseren. Dat besluit wekte ook de woede van de bevolking. De meerderheid wil van Maduro af, maar die zit redelijk stevig in het zadel aangezien zijn socialistische partij de rechterlijke macht en andere instanties in het land onder controle heeft. Door de oorlog in Syrië gaan 1,7 miljoen kinderen niet naar school. En nog eens 1,3 miljoen kinderen lopen het risico dat ze met school moeten stoppen, meldt UNICEF. Alleen al in de afgelopen twee weken zijn negen schoolkinderen gedood. Een op de drie scholen kan niet worden gebruikt vanwege de oorlog. De gebouwen zijn verwoest of worden gebruikt voor militaire doeleinden. De voormalige emir van Qatar is overleden. Khalifa bin Hamad Al Thani regeerde 23 jaar over de olierijke golfstaat van 1972 tot 1995. In dat jaar werd hij aan de kant gezet door zijn zoon toen hij zelf in Zwitserland was. Pas in 2004 keerde hij terug naar zijn geboorteland. Al Thani is 84 jaar geworden. Het weer. In het zuiden mogelijk wat regen.